Net Schut met het NOS Journaal. Linkse oppositiepartijen zijn uiterst ontevreden over de vernieuwde onderwijsbegroting. Onder meer GroenLinks PvdA, DENK en de SP wijzen erop dat er nog steeds meer dan een miljard euro wordt bezuinigd. Meerdere partijen spreken over een historische vergissing. Om het akkoord te bereiken werkte de coalitie samen met JA21, CDA, SGP en ChristenUnie. Vorige week werden ze dus het eens om bijna 750 miljoen euro minder te bezuinigen. CDA-leider Bontebal noemt de begroting niet vrij, maar volgens hem heeft hij een slechte begroting wel minder slecht gemaakt. Het internationale vliegveld van Port-au-Prince is heropend. Een maand geleden werd de belangrijkste luchthaven van Haiti gesloten... omdat bendes vliegtuigen hadden beschoten. Het Latijns-Amerikaanse eiland wordt al jaren geteisterd door extreem geweld. Met behulp van een VN-politiemacht hebben de autoriteiten er vertrouwen in... dat de luchtvaart inmiddels kan worden hervat. Volgens de premier van Haiti is het een keerpunt voor de economie in het land. Buurtbewoners van het Haagse Statenkwartier maken zich zorgen over de werkzaamheden voor de NAVO-top in juni volgend jaar. Voordat het zover is, moeten daar vlakbij twee tijdelijke gebouwen worden neergezet voor de bijna 9000 mensen die worden verwacht. Onder wie regeringsleiders, delegatieleden en journalisten. Voor de bouw moeten bomen worden uitgegraven en vlaggenmasten en lantaarnpalen worden weggehaald. Ook wordt de Haagse Johan de Witlaan vier maanden afgesloten. In de buurt vrezen ze veel autoverkeer door de woonwijk. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van Sparta Praag. Het werd 4-2 in de Kuip. Na een half uur stond Feyenoord al met 3-0 voor. Met deze winst komt Feyenoord op 10 punten en op de 17e plaats in de ranglijst.